Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft een streep gezet door de Republikeinse Conventie volgende maand in Florida. In die staat is het aantal coronabesmettingen fors toegenomen. Trump zou tijdens het grote evenement worden aangewezen als presidentskandidaat. Dat gaat nu gebeuren tijdens een bijeenkomst in North Carolina. Europa moet de komende jaren meer geld uittrekken voor onder meer gezondheid, klimaat en wetenschap. Dat zeggen vijf van de zeven fracties in het Europees Parlement. Eerder deze week werden de EU-leiders het eens over de meerjarenbegroting. Het parlement dreigt nu tegen die deal te stemmen als er geen aanpassingen worden gedaan. In Jeruzalem is opnieuw gedemonstreerd tegen het coronabeleid van premier Netanyahu. Bij zijn ambtswoning stonden duizenden mensen. Er waren ook aanhangers van Netanyahu op de been. De politie greep in toen betogers zich niet genoeg verspreidden. Zeker 50 demonstranten zijn opgepakt. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zijn boven Syrië in de buurt geweest van een Iraans passagiersvliegtuig. Volgens Iran moest het vliegtuig uitwijken en zijn bij die actie een aantal passagiers gewond geraakt. De VS zegt dat de f 15 staljagers op veilige afstand bleven. Het toestel is zonder problemen geland in Libanon. KLM heeft vorig jaar een vrouw aan boord van een vliegtuig gediscrimineerd. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Een aantal Joods-orthodoxe mannen wilden vanwege hun geloof niet naast de vrouw zitten. Volgens het college had KLM hen daarop moeten aanspreken en niet de vrouw. De zaak was voorgelegd door de partner van de vrouw, SP-Kamerlid Ronald van Raak.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 The girl is mine. The doggone girl is mine. not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time because she's mine. this time. I know she will tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind.